Felix van 11 heeft daar zo vraagtekens bij. Well, I just I'm, I just find it confusing on how they're going to enforce it because recently I've like like Maybe there's like an app where before you, when you get it, it asks you how old are you, and you could just lie about it, and like, and um, I don't know how they're going to enforce it, like to make it secure. Ja, hoe gaan ze het kunnen controleren, zegt hij. Dat is nu ook nog de belangrijkste vraag die voor ligt. In de nieuwe wet zijn het in ieder geval de social media bedrijven die daarvoor moeten zorgen. Het is niet zo dat kinderen of ouders straks een boete krijgen. Een schoonmaker uit Utrecht moet 12 jaar de cel in voor het doodsteken van een collega. Tijdens het werk in Tivoli-Vredenburg kregen de twee ruzie. De dader zegt dat hij een mes trok uit zelfverdediging... maar op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer wegrende en de dader hem achtervolgde. In Roemenië moeten alle stemmen voor de presidentsverkiezingen opnieuw worden geteld. En snel ook. De rechter wil dat het voor morgenmiddag twee uur klaar is. Waarom alles ineens over moet is niet duidelijk. Daar heeft de rechter niks over gezegd. Afgelopen zondag won een uiterst rechtse kandidaat totaal onverwachte verkiezingen. Hij wordt nog niet meteen president, want het was pas de eerste ronde. De tweede ronde staat volgende week gepland. En in Roermond komt een monument om slachtoffers van de heksenvervolging te herdenken. Er waren drie plaatsen in de race, maar het is Roermond geworden... omdat daar de meeste zogenaamde heksen zijn vervolgd of gedood. Begin 17e eeuw werden er in een paar maanden tijd... meer dan 80 mensen levend verbrand. Maar dat is volgens het gemeentearchief in Roermond niet de enige reden voor het monument. De stichting die dit initiatief heeft genomen, die wilde dat er een monument kwam. Niet alleen omdat er vroeger met die heksenvervolgingen allerlei vreselijks is gebeurd. Want je kunt natuurlijk niet voor alles wat er verschrikkelijks is gebeurd in de geschiedenis monumenten gaan oprichten. Maar om een link te leggen met het heden. Dus eh, moord op vrouwen toen, een link leggen met moord op vrouwen nu. Het monument moet binnen twee jaar klaar zijn. Het weer, het is zo goed als droog. Gaat ook nog aardig zonnig. Vannacht wordt het koud op veel plekken rond het vriespunt. Morgen eerst grijs, later weer zonnig en droog bij een gaatje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is begonnen. In de regio staan de langste files op van dit moment. Onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein ruim 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En ook loopt het vast op de N247 van Amsterdam naar Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord 5 minuten vertraging. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en Afrit Nieuwveen 10 minuten oponthoud. Ook loopt het vast op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade ook zo'n 5 minuten oponthoud.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 maar die demonstratie is niet gemeld bij de gemeente. Twee jongens zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht een school in IJsselstein te hebben bedreigd. Gisteren ging een oproep rond om morgen beter niet naar het Kalscollege te komen. Bij die tekst was een foto in een vuurwapen geplaatst. De laatste dagen waren er meer dreigementen. De politie denkt aan kopieergedrag. Storm Connell heeft gisteren voor zo'n 40 miljoen euro aan schade aangericht. Dat is een eerste schatting van verzekeraars. Door de harde windstoten waaiden bomen om en braken takken af.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 Uh, I want to deedle deedle dee. I deedle deedle live. Oh, oh, Sheila. Uh, uh, uh, oh, Sheila. Oh, oh, Sheila. Uh, uh, uh, oh, Sheila. Oh, baby, love me right. Let me love you till the dead of night. Uh-huh. can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand that I want to be the only man. Mm. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh Oh Sheila, let me love you till the morning comes. Oh Sheila, oh, oh Sheila, you know I want to be the only one. Oh Sheila, oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes.